Niemand is meer vrij Democratie is maar een leuze Door mensen zoals jij En niet openstaan voor de onderpraat Het met een sypnąć En hij los je kern Verkiezingen van de keuze Niemand is meer vrij Democratie is maar een leuze Niemand is meer vrij. Democratie is maar een leuze. Door mensen zoals jij. Verkiezingen zonder keuzes. Niemand is meer vrij. Democratie is maar een leuze. Door mensen zoals jij. Dankjewel, malade.